Twee uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS. Het begint vanmiddag met het versterken van de houtripdijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Die voldoet niet, voldoet niet meer aan de veiligheidsnormen. De dijk houdt het water van het IJsselmeer en het Markermeer in toom... en beschermt de provincies eromheen tegen hoog water. De versterking gebeurt niet zoals gebruikelijk met extra betonblokken, maar met grote hoeveelheden zand. Aan beide kanten van de dijk legt Rijkswaterstaat een zandplaat aan van zo'n 150 meter breed. Daarvan ligt straks zo'n 70 meter boven water. De rest loopt schuin af onder water. De bandenindustrie noemt de actie van milieuorganisaties tegen rubberkorrels op sportvelden bizar. Vanochtend werd bekend dat er aangifte gedaan is omdat de korrels zware metalen in de bodem zouden lekken. De organisatie die autobanden inzamelt en leveranciers van de rubberkorrels vertegenwoordigt vindt het onbegrijpelijk en zegt dat bewezen is dat de korrels veilig zijn. Het RIVM concludeerde eerder dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid, maar mogelijk wel voor het milieu. Meer omwonenden van de gemoersfabriek in Dordrecht kunnen zich laten testen op hun gezondheid. Dat heeft staatssecretaris Dijksma gezegd in de Tweede Kamer. Iedereen die tussen 1970 en 2012 minstens een jaar in de buurt van de fabriek woonde... kan zich volgende maand in regionale ziekenhuizen laten testen. Het OM heeft opnieuw Nederlandse jihadisten in Syrië gedagvaard. Het zijn twee mannen van 27 en 28 jaar. Ze zijn waarschijnlijk in 2015 vanuit Rotterdam naar Syrië vertrokken... om zich aan te sluiten bij de gewapende strijd. Het OM probeert contact met ze te krijgen, onder meer via Facebook. Een derde verdachte, die met het duo meereisde, is eerder al gepakt... omdat hij het paspoort van zijn broer gebruikte. Het weer, veel zon, maar er zijn ook veel sluierwolken... Het blijft droog en het is 18 tot 20 graden. Morgen dezelfde temperaturen, maar dan vooral in het westen ook een enkele bui.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 Vierde jaargang, aflevering nummer 77. En we zijn te beluisteren via de kabel op 104.5. In de ether op 106.9. Voor het internet kun je kijken en luisteren. Tik je even in ZFM-live. We hebben DAB+, en natuurlijk de ZFM-app. En mijn naam is Bart van der Meer. We beginnen zo meteen dit programma met de Swinging Blue Jeans en daarna eh, Little Richard. Veel plezier het komende uur. in 1926 al geschreven. Maar ja, toen bestond er nog geen hitparade. En Little Richard bracht het nummer in 1958 wel in de top 10 van de Billboard Hot 100 Babyface. En we begonnen eh, met de Swinging Blue Jeans, Hippie Hippie Shake uit 1964. En als we dan twee eh, wat ehm, ruigere nummers hebben gehad, om het maar zo te zeggen, is dat altijd al een derde nummer wat wat rustiger is. Hier is Boston, More Than a Feeling. 41 jaar oud. More Than A Feeling van Boston uit 1976. En dan zijn we alweer toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. En dan met name de Engelse top 40 van 50 jaar geleden. En we hebben vijf nieuwe binnenkomers. En de eerste komt binnen op nummer 40. Hier zijn de Ethiopians en Train to Scarville. Train to Scarville. ze kwam binnen op 40, die Ethiopians en Train to Scarville. En dat was van de vijf degene met het minst grote succes. De volgende vier haalden allemaal wel de top 10. Bijvoorbeeld die op 41, eh, pardon, 31 binnenkwam, de Bee Gees. Op 31 Massachusetts van de Bee Gees. En één plaatsje hoger vinden we The Herd. From the Underworld op 30.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 drop them into the muddy water off the Tallahatchie Bridge. Bobby Gentry, nieuw op 28 met uh, The Ode to Billy Joe. Dan zijn we toe aan de hoogste nieuwe binnen op 24. Hier zijn de boxstops. De klapper van de week. Met The Letter. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby, sister, wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, give a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby to took me a little. Oh, my baby. sister wrote me a letter. De hoogste nieuw was dit van die top uh, 40 uh, van 21 eh, september 1967. In your, pardon, uh, eh, de letter van de boxtops In Your Life. Dat gaan we nu draaien, In Your Life. Want uh, eind jaren 60 eh, begon het fenomeen supergroepen op te spelen. In Engeland had je natuurlijk sowieso Cream. En daarna had je Traffic, et cetera, et cetera. in Nederland hebben we er ook een, in 1968. En dat was de groep The Tower. En daarvan waren de leden Boudewijn de Groot, Elko Gelling... Jan Hollenstelle, J. Bar van Q65, Hollenstelle van de Maskers... En Herman Dijnem van QB. Eelco trouwens ook, natuurlijk. En zij hadden een heel klein hitje met In Your Life. looking back through a crystal of colors at the good things gone by in your life. Don't you see that they're vague and deceptive, and you'll never return though you try? It's easy to follow. it's hard to make your own way. So you sit and you think, try to find the missing link in your life. As you walk through your days of confusion and you cry because something seems lost. You feel helpless and sad as you wander without knowing what finding it costs. It's easy to sorrow, and it's hard to live something just wait and see, but this will never set you free in your life. If you dream of a mountain of golden that will shine out. care of you. And they're all so alike, and they love you, but you never can tell who is who. It's easy not to want. onze eerste Nederlandse supergroep The Tower... met In Your Life, een minimaal hitje. Ze hebben daarna nog een single uitgebracht... en daar kunnen we helemaal wel eh, over ophouden. Want dat haalde de top 40 niet eens. Dan zijn we al lang toe aan de, top, eh, de tip van Willem. De top van Willem. De tip van Willem. En die komt vandaag van een LP uit 19, 2009. Ehm, ja, ik moet even wennen hoor. 1909, dat zou wel heel erg lang geleden zijn. 2009 en het nummer dat eh, die LP heet A Sideman's Journey. En die komt van Klaus Vormen. Maar eh, de grote inspirator achter dit album, dat is Ringo Starr geweest. En hij heeft er ook voor gezorgd dat er een heleboel grote muzikanten aan meededen. Want Klaus Vormen heeft bijvoorbeeld eh, meegespeeld met Manfred Mann. En van die groep spelen Tom McGuinness, Mike Hugg en Paul Jones mee. Paul McCartney en Ringo spelen zelf mee. Cat Stevens, Jim Keltner, Joe Walsh, Albert Lee en Bonnie Bramlett. Het is niet misselijk. Eh, het nummer duurt maar 1 minuut en 59 seconden, maar het is geweldig. I'm in love again, Klaus Forman and Friends. Zang Paul McCartney, drums Ringo Starr. En eh, op de basgitaar was dat natuurlijk Jim, eh, pardon, Klaus Vormen. Goed, nou, kunnen we even een eh, plaatje draaien wat ruim zes minuten duurt. Dat heft elkaar lekker op. In Your Life, I'm In Love Again en Year of the Cat van L. Stewart. Bij elkaar is het toch gemiddeld vier minuten.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 of the work gets kinda hard. And this ain't no place to be if you plan on being a star. Let me tell you, it's always cool. And the boss don't mind sometimes if you act the fool at the car wash. Rolls Royce. En daarvoor natuurlijk Year of the Cat van eh, L. Stewart. En eh, we hadden het eh, eerder al over Ringo Starr bij de tip van Willem. Hier is hij zelf met een van zijn hits, Back Off Boogaloo. compositie van Rich, Richard Starkey, ofwel Ringo Starr... en geproduceerd door George Harrison. Eh, soms worden er platen gemaakt die allemaal dezelfde titel hebben. Zo hebben we er in deze uitzending twee achter elkaar nu. Bobby Darin uit 1958 en de T-set uit 1967. En ze heten allebei Early in the Morning. Well, you're gonna miss me early in the morning. suspicion in your kunnen we hem niet helemaal laten horen. Maar eh, we zijn na het nieuws en de berichten terug met het tweede uur.